Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Treinreizigers kunnen opgelucht ademhalen, want voorlopig zijn de spoorstakingen van de baan. Vanochtend staakten medewerkers van ProRail nog wel, omdat ze meer loon willen en eerder met pensioen. En ook deze jongen had er last van. Ja, ik heb wel een probleem, ja. ja ik heb gelukkig geen eh, tentamens of iets, maar eh, ja, wel gewoon belangrijke lessen. Ik zat te kijken op de app en eh, vanaf half negen staan ze er ook nog niet op, dus... Ehm, ja, ik denk zometeen school maar even bellen. En eh, ja, of naar huis of nog eh, twee uur wachten. Eigenlijk zouden ProRail-medewerkers morgen, vrijdag en zaterdag ook nog actie voeren. Maar die stakingen gaan dus niet door omdat de vakbond en ProRail er alsnog uit zijn gekomen. Zwangere vrouwen die aan de beurt zijn voor een coronavaccin... kunnen veilig geprikt worden met Pfizer of Moderna. Tot nu toe was het RIVM extra voorzichtig... omdat er nog maar weinig bekend was over bijwerkingen. Maar in de VS hebben ze het onderzocht en zeggen ze dat de voordelen groter zijn dan de mogelijke nadelen. In het Overijsselse Raalte is de komende maanden geen luchtalarm te horen. De gemeente wil de broedende ooievaars op de luchtalarmmast met rust laten. Daarom is er voorlopig op de eerste maandag van de maand geen lawaai te horen. En bouwvakkers in Rotterdam hebben vanochtend vroeg iemands leven gered. Deze bouwvakker vertelt wat er gebeurde. Eh, ja, ik heb een, eh, we kwamen een brand tegen en daar kwam een man uitzet en we hebben hem eh, netjes geblust. Men een kan water uit de schafkeet vandaan. Zijn rug stond ja, in, de, in de brand. En wij hebben hem nee, netjes gewoon gaan staan te blussen. En die man die, eh, die is gewoon hard weggelopen. Ja, je hoort het goed. Een brandende man dus die na het blussen is weggerend. De politie vindt dat ook nogal opvallend en is dus naar die man op zoek. Ze weten ook nog niet waarom er brand was. En het weer nog, is bijna overal droog. Alleen in het zuiden is er vanavond kans op een bui. Vannacht gaat het op meer plekken regenen. En morgen dan is het gedaan met het mooie weer. Veel bewolking en buien met kans op onweer. Later klaart het wel wat op. het wordt max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de afrit Nieuw-Vennep dicht voor politieonderzoek.